Zes uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Huizen worden bij een taxatie systematisch te hoog gewaardeerd... wat oververhitting van de woningmarkt in de hand werkt. Dat zegt de Nederlandse Bank na een onderzoek van ruim 200.000 taxaties... tussen 2012 en 2017. In een derde van de gevallen was de taxatie van het huis precies gelijk aan de koopsom. Volgens de toezichthouder toont dit aan dat taxateurs niet onafhankelijk genoeg zijn... Verkoper, koper, makelaar en andere partijen zetten druk op de taxateurs bij het bepalen van de waarde. De bank vindt dat de overheid maatregelen moet nemen. De energiebelasting voor burgers gaat omlaag en bedrijven die veel CO2 uitstoten moeten alsnog een heffing betalen. Met die maatregelen komt het kabinet in reactie op de eerder vandaag gepresenteerde klimaatrapporten. Twee planbureaus concluderen dat de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet worden gehaald. Volgens premier Rutte kan het nog wel lukken. Milieuorganisaties en vakbond FNV concluderen uit de doorrekening van het klimaatakkoord dat de plannen een dikke onvoldoende krijgen en halve maatregelen niet werken om de doelen te halen. Ze eisen een CO2-heffing voor bedrijven, die het kabinet dus inmiddels heeft aangekondigd. Linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn bang dat mensen met een laag inkomen relatief veel gaan betalen door het akkoord. De burgemeester van Urk is geschrokken van de leeftijd van een van de verdachten... van de mishandeling van een Marokkaans-Nederlands gezin. Gisteravond werd een jongen van 14 aangehouden. Hij zou samen met een paar anderen het huis van het gezin zijn binnengedrongen... en de bewoners hebben mishandeld. Het gebeurde nadat een van de bewoners de vriendin van een dorpsgenoot zou hebben beledigd. In totaal zijn er vijf verdachten voor aangehouden. Het weer nog de komende uren nog een paar stevige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af. Morgen opnieuw veel regen. In de loop van de middag droger. En het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland blijft eh, eigenlijk eh, keurig binnen de perken. Niet zo heel veel uitschieters ook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam langzaam rijden nu tussen Schiphol en Knopput de Nieuwe Meer. Door gedoe eerder vanmiddag op de A10. Op die A10 gaat het eigenlijk eh, weer redelijk goed. Op de A208 en 208 Haarlem-Velzen 10 minuten vertraging voordat je de A22 op kunt draaien.